Gert Kluk met het NOS Journaal. Korpschef Akerboom van de Nationale Politie wordt het nieuwe hoofd van de inlichtingendienst AIVD. Gewijden bevestigen een bericht in de Volkskrant dat de ministerraad vandaag de knoop doorhakt over Akerbooms benoeming. Hij volgt bij de AIVD Dick Schoof op, die de hoogste ambtenaar wordt op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De rechtbank in Assen stuurt Jozef B., medeverdacht in de Ruinerwoldzaak, alsnog naar het Centrum voor een gedragskundige observatie. Een eerder verzoek van het OM was afgewezen. B was de huurder van de afgelegen boerderij in Ruinerwold... en volgens het OM het gezicht naar de buitenwereld... waardoor het gezin van hoofdverdachte van D onzichtbaar kon blijven. De zaak draait om vrijheidsberoving, witwassen, mishandeling en seksueel misbruik. Europese Commissievoorzitter von der Leyen en EU-president Michel hebben het Brexit-verdrag ondertekend. Daarin staat onder meer dat de rechten van Britten en EU-burgers overeind blijven... en dat er geen echte grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland. Ook het Europees Parlement en de regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten moeten nog instemmen, waarna de brexit op 31 januari een feit wordt. Bij de woningbrand in Duiven in Gelderland vanmorgen zijn waarschijnlijk de vader, moeder en dochter van een gezin omgekomen. Hoe de brand in het buitengebied kon ontstaan is nog onduidelijk. Een voorbijganger ontdekte het vuur. Buren proberen de bewoners te vergeefs te waarschuwen. Op station Schiedam Centrum zijn medewerkers van het Rotterdamse openbaar vervoer mishandeld. Een groep van tien mensen keerde zich tegen de medewerkers en een aantal politieagenten. Vier mannen van 19 en 20 zijn aangehouden. Het weer overwegend bewolkt, plaatselijk lichte motregen. Het is 2 tot 7 graden. Vannacht wordt het min 3 in Limburg en plus 4 in het noorden. Morgen weinig verandering. Zondag meer wind en dan 7 tot 10 graden.